Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Natuur- en milieuorganisaties zijn teleurgesteld over de uitkomsten van de klimaattop in Azerbeidzjan. Rijke landen, waaronder Nederland, beloven vanaf 2035 jaarlijks 300 miljard dollar aan klimaatsteun te geven aan arme landen. Maar volgens Greenpeace en het Wereld is dat bedrag te laag. Dat zeggen ze tegen persbureau ANP. Direct nadat het besluit over klimaatsteun was genomen... kwamen er ook bezwaren uit de zaal. De delegatie van India zei dat een klimaatfinanciering van 300 miljard dollar... de omvang van de problemen niet zou oplossen. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland veroorzaakt storm Bert overlast en schade. Duizenden huishoudens zitten zonder stroom. In de Zuid-Engelse stad Winchester kwam een man om het leven door een vallende tak. Plaatselijk zijn windstoten gemeten van 130 km per uur. Het noodweer gaat gepaard met regen en sneeuw, waardoor wegen slecht begaanbaar zijn. In België is de auto van een gevangenismedewerker in brand gestoken die naast zijn huis geparkeerd stond. Dat gebeurde in Heers in de buurt van Luik. Ook zat er een brief in de brievenbus van de man waar zijn gezin in werd bedreigd. De cipier werkt in de gevangenis in de stad Leuven. Hij was eerder al mondeling bedreigd door gevangenen. De politie in Vlaanderen onderzoekt wie er achter de brandstichting en bedreiging zit. In de eredivisie heeft PSV ruim gewonnen van Groningen. Het werd 5-0 in Eindhoven. FC Twente won met 2-1 van Fortuna Sittard. En eerder op de avond won Feyenoord probleemloos van Heerenveen met 3-0. RKC Waalwijk Heracles Almelo eindigde in 2-2. En Go Ahead Eagles won voor het eerst in vijf wedstrijden weer een keer.